Volgende week is er een stemming in het Europees Parlement. Dan komt er waarschijnlijk een compromis uit de bus van 5 tot 8 jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, denkt dat glyfosaat kankerverwekkend is. Twee Europese instanties zien geen verband tussen glyfosaat en kanker. De oud-hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet komt toch naar debatcentrum De Bali in Amsterdam voor de vrijheidslezing op 1 november. Gisteren meldde de Bali dat Jan Dündar niet naar Nederland durft te reizen... nu justitie in Turkije Interpol heeft gevraagd om hem te arresteren. Volgens directeur Albrecht van de Bali hebben de politieke reacties... op het persbericht van gisteren de stemming veranderd. Dündar heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de Turkse regering. Hij vluchtte van Turkije naar Duitsland na een rechtszaak tegen hem. De Catalaanse leider Puigdemont zal morgenmiddag het woord voeren in de Spaanse Senaat in Madrid. Dat doet hij op uitnodiging van de Senaat. Daar begint dan een debat over de opschorting van het zelfbestuur in Catalonië. Vrijdag wordt daarover gestemd. Morgen komt ook het parlement in Catalonië daarover bijeen. Afgelopen weekend kondigde de Spaanse regering aan dat het Catalaanse regiobestuur aan de kant wordt gezet. De Spaanse premier Rajoy wil met ingrijpen verdere economische schade voorkomen. Vanwege de onrust over onafhankelijkheid hebben tot nu toe 1400 bedrijven hun hoofdvestiging uit Catalonië weggehaald. Wesley Snijder en Patrick van Anholt zijn door bondscoach-advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Op 9 november speelt Oranje tegen Schotland en op 14 november tegen Roemenië. Virgil van Dijk stond door een vergissing eerst niet op de lijst van advocaat, maar inmiddels wel. Het weer, in het westen en noorden misschien wat zon, verder bewolkt en wat regen en het is een graad of 16.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 side, back where it started, back to the beginning, cause that's where my heart. can, can. It could be a stranger you gave a second glance. It could be a trophy of a one night stand. It could have your humor, but I don't understand.